Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS 3. Turkije is getroffen door een aardbeving. Het gebeurde in zee, op ongeveer 80 kilometer van de hoofdstad Istanbul. De beving had een kracht van 6,2. Ooggetuigen in Istanbul zagen mensen de straat oprennen toen gebouwen begonnen te schudden. Er is nog niets bekend over slachtoffers. De schade lijkt voorlopig mee te vallen. Kunstmatige intelligentie kan huisartsen helpen met het opsporen van longkanker, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Een AI-programma koppelt gegevens in het patiëntendossier aan elkaar en berekent dan de kans op longkanker, vertelt deze onderzoeker. Er zijn bedrijven die kunnen dit eh, inbouwen in de, in de huisartsinformatiesystemen die iedere huisarts op zijn, eh, op zijn bureau heeft staan. En dan, zou, dan kun je dus de drempel waarbij je zegt van nou, wij accepteren zoveel procent kans op longkanker als de drempel om te verwijzen instellen. En dan gaat een computer op het moment dat je een patiënt het eh, dossier openmaakt, bij wijze van spreken, geeft hij een waarschuwing. De ziekte kan zo tot wel vier maanden eerder aangetoond worden. Daardoor stijgen de overlevingskansen voor mensen met longkanker flink. Voor het eerst heeft de Europese Unie boetes uitgedeeld voor de overtreding van de nieuwe wet voor grote techbedrijven. Apple moet 500 miljoen euro betalen voor beperking van concurrentie. Meta, bekend van Facebook en Instagram, krijgt een boete van 200 miljoen. En de producer achter deze Queen Classic is overleden. Is from Roy Thomas Baker was de producer van de eerste vier albums van Queen... met daarop dus ook Bohemian Rhapsody. Hij zei later dat het nummer een succesvolle grap was... en dat hij niet had gedacht dat het zo populair zou worden en blijven. Roy Thomas Baker was 78 jaar. Het weer, grijs middagje. Vanuit het zuiden trekken er buien over Nederland. En in het zuiden, zuidoosten en oosten heb je daarbij ook kans op onweer.